Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Persoonsgegevens van zeker 2000 medewerkers en oud-medewerkers van Philips... hebben een paar dagen op straat gelegen. Onder meer adressen, burgerservice-nummers en salarisgegevens... van mensen die in 2010 voor Philips werkten, stonden op een website. Of er iets met die informatie is gedaan, is niet bekend. Philips onderzoekt nog wie de data heeft gelekt. In Amsterdam zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Die was een stadsdeel West. Getuigen melden dat er meerdere keren is geschoten bij een waterpijpcafé. De politie heeft één verdachte opgepakt, maar of er meer mensen waren betrokken bij de schietpartij in Amsterdam-West is niet duidelijk. Ook is niet bekend of het ging om een liquidatiepoging. De A20 bij Schiedam is in beide richtingen weer open. De snelweg ging aan het einde van de middag dicht vanwege een grote brand in een loods naast de A20 die brand veroorzaakte zoveel rook dat de automobilisten geen hand meer voor ogen konden zien. In de loods op bedrijventerrein Spaanse polder stonden caravans, boten en auto's. Het dak is ingestort en volgens de brandweer is het gebouw niet meer te redden. Werkgevers krijgen de vergoeding die ze moeten betalen als een langdurig zieke werknemer ontslaan helemaal terug. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Ascher. Het gaat om personeel dat al twee jaar ziek is en niet meer terug kan naar de eigen werkplek of naar een andere plek. Werkgevers, vakbonden en het kabinet kwamen eerder dit jaar tot de conclusie dat de lasten vooral voor kleine ondernemers erg hoog zijn geworden. En dat komt door de nieuwe wetwerk en zekerheid. Het weer opklaringen en in het binnenland kan het vannacht een paar graden vriezen. Mogelijk ontstaat er ook mist en er is een kans op lokale gladheid. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen kan wat regen vallen. Ook zondag wat regen. Het wordt het weekend ongeveer 6 graden. Na het weekend zachter.